Mark Visser met het NOS-journaal. Griekenland liep om middernacht. Het land heeft uitstel van betaling aangevraagd tot november. Het IMF heeft dat verzoek in beraad. Griekenland is nu het eerste ontwikkelde land dat een lening aan het IMF niet op tijd afbetaalt. Eerder kwamen Zimbabwe, Soudaan en Cuba hun verplichtingen niet na, maar bij hen ging het om veel kleinere bedragen. Griekenland deed afgelopen dag een nieuwe poging om te onderhandelen over een derde steunpakket. Maar in een telefonische vergadering wezen de Europese ministers van Financiën het voorstel van de Grieken af. Komende dag houdt de Eurogroep opnieuw een telefonische vergadering over hoe het nu verder moet. De onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland over de levering van gas zijn mislukt. De Oekraïners nemen nu geen gas meer af van het Russische olie- en gasbedrijf Gazprom. In september wordt opnieuw gepraat. Het is de tweede keer in minder dan een jaar dat de gasleveranties worden stopgezet. Een jaar geleden werd de gaskraan al een keer dichtgedraaid vanwege het gewapende conflict in het oosten van Oekraïne. Sindsdien zijn er via bemiddeling door de Europese Unie steeds tijdelijke contracten van drie maanden afgesproken. Het Oekraïense staatsgasbedrijf zegt dat het wel Russisch gas naar andere Europese landen blijft doorvoeren. De VS en Cuba zijn het eens geworden over het heropenen van ambassades in de hoofdsteden Washington D.C. en Havana. Volgens een anonieme woordvoerder van het Witte Huis zal president Obama dat komende dag in een verklaring bekendmaken. De afgelopen maanden waren er al tekenen van herstel van de verstoorde relaties tussen de twee landen. Dan nog het weer. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig en dan 27 graden op de Wadden en lokaal 30 tot 33 graden landinwaarts.